is Radio 501. Sunday Monday. Mark Schrander. 501. You don't have to take this crap. You don't have to sit back and Een hele goede avond op deze zondagavond, waar de duisternis al over horen is heen gevallen. Sunday on Monday, tot vanavond 10 eh, uur. En wat gaan we allemaal doen? Nou, heel veel muziek draaien, dat hoofdmoot van het programma. En eh, voor de rest zien we wel wat er allemaal op ons pad komt vanavond bij deze aflevering van Sunday on Monday. Rogier is de sidekick, dus die staat me terzijde. Die beantwoordt de chat eh, waarop je uiteraard kunt reageren. En eventueel mocht het voorkomen, dan lost hij de technische problemen op. Maar die hebben we zelden tot nooit. Dus zet de muziek wat harder en je vrouw of vriendin wat zachter. De televisie uit eh, en eh, ga genieten van twee uur heerlijke muziek. Variabel en ik hoop in ieder geval een naar je smaak. Een week eh, vol eh, bijzonderheden afgelopen week. Maar die gaan we niet allemaal behandelen in dit programma. Want dat eh, is weinig zinvol wat mij betreft. We richten ons alleen op vanavond en komende week. En dan valt er al genoeg te doen. Zeker op muzikaal gebied. Nogmaals, ik zei het al eerder, eh, je kunt eh, reageren op de chat. En uiteraard, mocht je daar behoefte aan hebben, via de mail studio.radio501.nl Dat is studio.radio501.nl en eerder in dit programma ooit eens heb ik een plaat gedraaid van Mike Ness. Geboren als Michael James Ness in het plaatsje Stoneham in Massachusetts op 3 april 1962. Een heel mooi jaar. En eh, Mike Ness is een Amerikaans muzikant. Hij is tegenwoordig de zanger en enig origineel bandlid van Social Distortion. Als soloartiest bracht Ness ook twee albums uit. En van het laatste album is het een nummer wat wij zo dadelijk gaan draaien. En wat een koffer is van Bob Dylan dat cover heet Don't Think Twice, It's Alright. Een bijzondere uitvoering. En eh, van die Mike Ness is werkelijk niets meer terug te vinden. Ik keek op zijn website, maar eh, niks. Don't Think Twice, It's Alright. Goedenavond en geniet ervan. baby gouden glans eh, van muziek straalt af van het internet hier bij Radio 501. Peter Cetera en Chicago, hun laatste grote hit in Nederland, Look Away. En dat kwam alweer uit midden jaren 90. De Proclaimers is een eh, Schotse band rondom de een tweeling eh, Charlie en Craig Reed... die zijn geboren op 5 maart, ook al in 1962, in het plaatsje Leith in Schotland. De bekendste nummers van de band zijn Letter from America en I'm Gonna Be 500 eh, Miles. Nadat ze op school in enkele punkgroepen hadden gespeeld, richtten ze in 1983 samen de Proclaimers op. Het nummer Letter from America behaalde een derde plaats in de Britse hitlijst. Het album This is the Story werd goud. Het tweede album Sunshine on Leith kwam uit in 1988. De eerste hit van dit album werd I'm Gonna Be 500 Miles. Een nummer dat vijf jaar later gebruikt zou worden als titelmuziek van de film Benny en June met een nog eh, jonge Johnny Depp in een van de hoofdrollen. Het nummer I'm On My Way, afkomstig van hetzelfde album, werd pas een succes nadat het in 2001 in de film Schrek was gebruikt. In 1994 werden de broers op, werkte Herstel de broers opnieuw mee aan een film. Het nummer Get Ready werd gebruikt voor de soundtrack van de film Dump and Dumber. En die film die ken je ongetwijfeld. In 1996 werd het nummer Over and Done With gebruikt voor de soundtrack van Bottle Rocket. Dat betekent dat de heren heel veel filmmuziek hebben gemaakt. En in 2007 stond het volgende nummer opnieuw op 1 in de Britse hitlijsten.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 When I come home, I come home oh, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home to you. And if I broke, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's growing older than you. But mind who's lonely, without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream. I'm gonna dream about the time when I'm with you. When I go out, when I go out, well, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who goes along with you. And when I come home, I come home, yes, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who comes back home with you. I'm gonna be the man who's coming home. Ja. Daar valt een stilte en dat is les 1 die ik ooit eens geleerd heb eh, van een oud radiocollega. Dat eh, een stilte op de radio nooit mag vallen. Maar goed, dat eh, komt nu heel goed uit. Een 1 seconde tijd voor bezinning en de proclaimers tot je te laten komen. En eh, dan is het hoog tijd om eh, verder te gaan met een andere gigant, John Mellencamp. Uh, eh, Googer ging je zich laten noemen, een dubbele naam. Waarom dat was, nou misschien weet Lucien het. Mij is het totaal ontgaan. Maar in de jaren 80 had hij een prachtige hit, een, een, soort liefdesduet, Jack and Diane. En dat klonk als volgt. John Cougar, toen nog, of nee, John Mellencamp, toen nog zonder John Cougar Mellencamp. Duchenne, weet jij waarom dat koeker erbij is gekomen? Dat zegt jou ook niks, hè? Nou ja, koeker van Puma of zoiets. Ja, een Puma. Een vrouw die door een man valt. Dat <laughs> zeg ook hier. Oh, een vrouw die op jonge mannen valt. Ja, daar heb ik geen last van. Little about Jack and Diane. Two American kids growing up in the heartland. Jackie gonna be, oh. football star. Diane's debutante backseat of Jackie's car. Sucking on chili dog, outside taste freeze. Diane sitting on Jackie's lap, got his hands between her knees. Jackie say, hey Diane, let's run off behind the shady trees dribble off those Bobby Brooks, let me do what I please. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. Say, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. To walk on. his back, flexes thoughts for the moment, scratches his head and does his best James Dean. Well, then there Diane gotta run off to city. Diane says, baby, you ain't missing nothing. Jack Jackie say, uh, oh yeah, life goes on long after the thrill of living is gone. heaven is gone. So let it rock, let it roll, let the Bible. gone. Oh yeah, they say life goes on long after the thrill of living is gone. A little ditty about Jack and Diane. Two American kids doing the best they can. Ja, en dat was het eh, einde van deze plaat.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 En dit nummer dat hij samen zong met zijn begeleidingsband The Range stond in veel landen, waaronder de Verenigde Staten en Nederland, op nummer 1. Het nummer is overigens, eh, heeft een eh, award gekregen. Daarnaast was hij in het verleden bij gelegenheid lid van de Grateful Dead. En de afgelopen jaren is Bruce Hornsby met zijn carrière een minder commerciële muzikale richting ingeslagen hij is ook tekstschrijver geweest voor solo-nummers eh, van Don Henley, frontman van de Eagles. Maar daar ga je later in dit programma veel meer over horen. The Way It Is, eh, het debuutalbum van Bruce Hornsby. Drie hits zijn ervan afkomstig. Eén daarvan die eh, zeer zeker onbekend is, is Every Little Kiss. En het is wel typisch het pianospel van Bruce Hornsby. Nogmaals, later in het programma ga ik Don Henley draaien en dat hoor je zelf de pianospel weer terug. Blijft prachtig, alhoewel het beetje allemaal hetzelfde klinkt. Maar goed, voor één album eh, is dat niet minder mooi. Bruce Hornsby, Every Little Kiss. En reageren via de chat of studio at me hear you say everything's alright. Let me smell the moon in your perfume. Oh, gods and years will rise and fall, and there's always something more. Lost in talk, I waste my time, and it's all been said before. While further down behind the masquerade, the tears are there. I don't ask for all that much, I just want someone to care. everything's okay. Come on out beneath the shining sun. Meet me in the middle of the night, let me hear you say everything's alright. Sneak on out beneath the stars and run. seeds will weather down behind the light and fade like magazines. I know that they will now. Meet me in the middle of the day, let me hear you say everything's okay. Bring me southern kisses from your room. Hey, hey, meet me in the middle of the night, let me hear you say everything's alright. Let me smell the moon in your perfume. hear you say Steve Orbit. Zijn debuutalbum heet Jack Rabbit Slim. Ooit is gekocht bij een platenzaak eh, op het uh, Breed, denk ik, eh, die nu niet meer bestaat. Was dus volgens mij het Breed helemaal niet, maar goed. ja, ofwel, nou ja, maakt allemaal niet uit. Platenzaak die bestaat inmiddels niet meer, maar ik ga de naam toch niet noemen. Steve Forbert, Jack Rabbit Slim en je hoorde Romeo's Tune, een liefdesballad op de zondagavond. En als we dat toch over hebben, eh, de Love had er een hele grote hit mee. En dan vind ik het een beetje een eh, ja, minpuntje als je als grote band zo'n nummer gaat kofferen. Om dat nodig hebben om een hit te krijgen. Ze hebben het toch gedaan en achteraf eh, moet ik toegeven, het klinkt niet echt slecht. Maar goed, daarmee is alles gezegd. Laten we vanavond toch maar draaien. You too Everlasting Love. En ja, zoals met veel platen, kan niet tippen aan het origineel. Ja, dat past niet bij Radio 501. Dus doen we deze uitvoering. En wie weet een andere keer uh, eh, Love Maar nu gewoon YouTube. gonna stay, keeping when forget. Welcome, love. We want. schrander not train Op de site van Radio 501 kun je vinden dat dit programma veel aandacht besteedt aan New Wave en melodieuze rock. Dat waren twee nummers achter elkaar. Je hoorde Pete Wiley, ooit eh, zanger en eh, frontman van The Wa met een solowerk uit 2004, I Love You. En daarna melodieuze rock van Journey uit 1986 met eh, Don't Stop Believing. Dalamitri is een eh, Schotse rockgroep. De band werd in 1982 in Glasgow opgericht door eh, zanger en eh, songschrijver Justin Gary en gitarist Lean Harvey. In 1975, herstel, dat doen we anders. In 1985 verscheen het debuutalbum Delamitri, opvolger Waking Hours uit de 1989, zorgde voor het eerste commerciële succes. De single Nothing Ever Happens bereikte de 11e plaats in de Engelse top 40. In Nederland bleef Nothing Ever Happens in de tipparade steken. En hoe dat mogelijk is, dat vraag ik me af. We gaan het zo dadelijk draaien. Dus je kunt je mening er zelf over geven. Maar voor, voor mij blijft het een muzikaal kunststukje. In 2002 eh, verscheen Can You Do Me Good, het voorlopig laatste album van Delamitri. In het najaar van 2007 is het eerste soloalbum van Justin Curry verschenen en dat is What Is Love For. Daarna hebben we niks meer van nog Justin Curry, nog van Delamitri vernomen. En daarom de muziek. En luister eens naar die tekst. Maatschappij kritisch. Nothing ever happens. Most of his clerks put up signs saying position closed. And secretaries turn off typewriters and put on their coats. And janitors padlock the gates for security guards to patrol. And bachelors phone up their friends for a drink while the married ones turn on a chat show. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow Gentlemen, time please, you know we can't serve anymore Now the traffic lights change to stop when there's nothing to go And by five o'clock everything is dead And every third car is a cab and ignorant people sleep in their beds like the dope white mice in the college lab. And nothing ever happens, nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely. Telephone exchanges click while there's nobody there. The Martians could land in the car park and no one would care. Closed circuit cameras and department stores shoot the same movie every day. And the stars of these films neither die nor get killed, just survive constant action replay. And nothing happens, nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And we'll all be lonely tonight and lonely tomorrow. advertise products that nobody needs. While anger from Manchester writes to complain about all the repeats on TV. And computer terminals report some gains in the values of copper and tin. While American businessmen snap up Van Goghs for the price of a hospital wing. And nothing happens, nothing happens at all. The needle returns to the start of the song, and we all sing along like before. And nothing ever happens, nothing happens at all. They'll burn down the synagogues at six o'clock, and we'll Als de rest van Nederland dit soort muziek dan niet wil draaien, dan doen we het hier bij Radio 501. Delamitri, Nothing Ever Happens. En eh, nogmaals, vooral de tekst is uh, weerzinwekkend mooi maatschappijkritisch en eh, jammerlijk genoeg heel waar waar ze over zingen. Het kapitalisme en marktwerking heeft ons niet veel goeds gebracht. Jim Croce heeft een eh, zoon en die heet A.G. Croce. Die is in de voetsporen van zijn vader getreden. Tini die luistert op het ogenblik naar Radio 501 en Sunday on Monday. Speciaal voor haar Checking In. example, though suffering from amble. self esteem. And caring less than no one of what I said or what I meant to mean. Oh, it's a shame that she's the same as all the rest. She wears her heart upon her sleeve, just like a fallen monarch's crest. She never compromised or fall for any less at second best. Today's roses, tomorrow's thistle. Today's melodies, tomorrow's whistle. I was driving in my car when I happened by the bar just to see if you could still remember anything at all. Apologies are necessary you can tell me anything at all. Just checking in from time to time. I'd rather see you face to face than have to call. Oh, she's the same as all the rest. She wears her heart upon her sleeve, just like a fallen monarch's crest. She never compromised fall for any less than second best. Today's roses, tomorrow's thistle. Today's melodies, tomorrow's whistle. I was driving in my car when I happened by the bar just to see you could still remember anything at all just to see if you could still remember anything at all.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 Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates. Hello tomorrow. Liefde delen is mooi. Het gevoel van geluk en houden van je partner, dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen. Alles gaat in de sneltreinvaart voorbij en het is moeilijk te ontspannen. Kamagra Verkoop is het steuntje in de rug dat jij nodig hebt. Kijk eens op kamagraverkoop.nl, want de liefde is het mooiste wat er is. www.kamagraverkoop.nl als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. CD Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live acts vanuit de studio laten je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. gw Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Dit is Radio 501. Sunday Monday. Mark Schrander. 501. name of a girl I used to know. I Het is meer dan eh, zomaar een gevoel. Het is het Radio 501 gevoel Boston van het titelloze debuutalbum. Boston dus uit 1977 eh, met More Than A Feeling. Neil Young, eh, eh, geboren op 12 november. We hebben veel artiesten vanavond die geboren zijn in november. 12 november 1945 in Toronto, Ontario, is een Canadees zanger, songwriter en ondernemer tegenwoordig in een carrière die een periode overspant vanaf midden jaren 60 tot aan de dag van vandaag heeft hij een oeuvre bij elkaar geschreven dat vergelijkbaar is met dat van Bob Dylan. Halverwege de jaren 60 treedt Neil Young toe tot de formatie Buffalo Springfield. En daar gaan we de komende weken nog een nummer van draaien. Na door Stephen Stills als versterking van de band te zijn gevraagd. Met hen maakt hij drie albums, waarna hij eind 1968 zijn eerste titelloze Salvo album uitbrengt. Vrij snel hierna loopt Neil Young de Rockets tegen het lijf. Hij doopt ze om tot Crazy Horse en neemt vervolgens Everybody Knows This Is Nowhere op, dat in mei 1969 wordt uitgebracht. Young voegt zich niet veel later bij de inmiddels opgerichte band van Stills, David Crosby en Graham Nash. Crosby, Stills en Nes. En later Jong dus, kortweg CS U is een feit. Deze band maakte in 1970 een legendarisch album Deja Vu. Nog altijd een album eh, wat goud waard is. Met Crazy Horse nam Jong het album Americana op. Dat begin juni 2012 werd uitgebracht. Er staan vertolkingen op van traditionals zoals This Land Is Your Land en God Save the Queen. In februari 2012 kondigt Neil Young aan dat hij nog een album met Crazy Horse gaat opnemen. En dit album staat gepland voor deze maand. Ik heb eerder het eh, nummer al eens gedraaid, een aantal weken geleden. En eh, toen zei ik dat het recent was, maar het is helemaal niet recent. Dat ving ik op in een programma en ik dacht dat het zo was. Maar het is al uit 1978 en laat ik die LP al vanaf 1978 hebben. Het blijft wel een heel mooi nummer hoor. Neil Jong van de LP Comes the Time for Strong Winds. I'll go out to Alberta. Weather's good there in the fall. I got some friends that I could go to work in for. Still, I wish you'd change your mind if I ask you one more time. But we've been strong winds that blow lonely, seven seas that run high, all those things that don't change, I'm what may. If the there before the snow flies and if things are looking good. You could meet me if I send you down the fair. But by Sunday Monday, Mark Schrander. Tepao hebben we nooit meer wat van gehoord. En een nummer wat in Nederland niet echt is aangeslagen. De opvolger van eh, China in Your Hand. Wat zowel in Engeland als in Nederland als in Duitsland de nummer 1 positie behaalde. Dit Hart en zo kwam niet verder dan een lage top 40 notering. Te Pau, dus. Ik vraag me wel eens af wat er van de dames eh, geworden is. De volgende plaat waar we aan eh, toe zijn, eh, dat is er eentje van een gelegenheidsformatie. Het waren eh, vijf vrienden. Die vrienden waren Bob Dylan, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison en Jeff Lynne van die Electric Light Orchestra. Jeff Lynne heeft een heleboel nummers van die Electric Light Orchestra opnieuw bewerkt en opnieuw uitgebracht. En ik vind het een beetje disqualificatie naar het verleden toe en naar de andere bandleden. Dat de Jeff Lynne in de afgelopen week in de pers heeft gezegd dat hij het nu beter vindt klinken. Nou, ik vind van niet, want ik heb de CD gehoord. Maar goed, daarover eh, verschillen we dus duidelijk van mening. Terwijl die Electric Light Orchestra toch zeker een van mijn favoriete bands is, samen met de Moody Blues en uh, Procol Harum. De vijf eh, heren waar ik het over had, eh, die kwamen tezamen in eh, de platenstudio van Tom Petty als ze gelegenheid hadden. En daarom is het ook een gelegenheidsband. En eh, ze maakte muziek voor ontspanning en eh, voor de vriendschap te versterken. En eh, die muziek die sloeg zo aan dat ze besloten het op plaat op te brengen. Ze spraken wel af nooit en ten nimmer op te gaan treden omdat hun te veel zou belasten. Omdat ze allemaal samen of allen alleen met projecten bezig waren. het heette de Traveling Wilburys dat project. En ja, dat werd een groot succes. Tom Petty overigens, eh, in wiens studio al dat eh, werk is opgenomen, heeft heel veel solowerk uitgebracht eh, naast het schrijven en uh, componeren van nummers voor anderen. Een van die solowerken is afkomstig van zijn LP Into the Great Wide Open. Een van de mooiste nummers uit de jaren 80 voor wat mij betreft, Learning to Fly. En daar moet je wel enige moeite voor doen, dat gaat niet vanzelf. Well, I started out down a dirty road. Started out all alone, and the sun went down as across the hill, and the town lit up the world gets still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return rocks might melt and the seed may burn. I'm learning. guess i don't know when I get there. fly is Radio 501. Is Radio 501. 501. Princess card she sends me with her regards. Oh, barroom eyes shine vacancy. To see her, you gotta look hard. Wounded deep in battle, I stand stuffed like some soldier undaunted to her Cheshire smile, I'll stand on fire. She's all I ever wanted. You let your blue walls get in the way of these facts, honey. Get your carpetbaggers off my back. Girl, give me time to cover my tracks. Your pulse is getting weak. Reveal yourself all to me now while you've got the strength to speak. Don't call for your surgeon, even he says it's late. It's not your lungs this time, but your heart holds your faith. Don't give me my money back, don't want it anymore. It's not that nursery mouth I came back for not the way you're stretched out on the floor. Who am I to ask you to find my walls? You should know that's true. You should know that too. Not your lungs this time, but your heart holds your fate. Don't give me my money back, don't want it anymore. It's not that nursery mouth I gave back for. It's not the way you stretched out on the floor. Who am I to ask you to fight my wars? You should know that's true. You should know that's Sunday Monday. Mark Schrander. mij maar waar deze muziek ergens anders ook nog gedraaid wordt. Nergens dan alleen hier bij Radio 501. Het muzikale hart van eh, het internet. En de gouden glans van de muziek eh, straalt af eh, van deze plaat. De Boomtown Reds, afkomstig van dezelfde LP als waar ook I Don't Like Mondays op stond. Wat wereldwijd de nummer 1 hit werd en dit nummer niet. En die LP heet The Fine Art of Surfacing. En dat was het debuut van de Boomtown Reds en van Bob Geldof, die tegenwoordig zeer Bob heet. En eh, die eh, komt ook nog op voor heel veel goede doelen. Donald Hugh Henley, oftewel Don Henley, geboren op 22 juli 1947 en opgegroeid in Linden in Texas, die eh, vooral bekend is als drummer en een van de leadzangers van de Amerikaanse band The Eagles. Don Henley verhuisde in 1970 van Linden naar Los Angeles om een album met zijn vroegere band Shiloh op te nemen. Kort daarna ontmoette Don Henley Glenn Frey. Beiden werden leden van de begeleidingsband van Linda Ronstadt en richtten in 1971 de Eagles op. Het eerste album van de Eagles met daarop de hit Take It Easy kwam uit in 1972. En de band ging in 1980 uiteen door diverse solo-projecten van diverse leden. Na het uiteengaan van de Eagles begon ook Don Henley een succesvolle solo-carrière. Zijn eerste solo-album verscheen in 1982 en heette I Can't Stand Still. De verkoop was matig, maar twee jaar later volgde al het album Building the Perfect Beast, dat opviel door het gebruik van synthesizers en zich daardoor enigszins distantieerde van de country rock klank van de Eagles. De single Boys of Summer bereikte de eerste plaats in de hitparade van zowel Engeland als in de top 10 van Nederland. Het daaropvolgende album The End of the Innocence kwam uit in 1989, voor de daarvoor afkomstige titeltrack. Ja, ja, daar hebben we hem. Geschreven door Bruce Hornsby ontvangt hij een Grammy Award. En ook Bruce Hornsby kreeg in 1986 een Grammy Award. En eh, let op het volgende nummer, want daarin zijn duidelijk de invloeden van Bruce Hornsby merkbaar. In 2000 kwam tenslotte het laatste album uit van Don Henley, genaamd The Inside Job. In 1998 werd hij met de Eagles in de Rock'n'Roll Hall of Fame opgenomen. Don Henley, afkomstig van de CD The End of the Innocence. Daarvan een eh, nummer dat luistert naar de titel The Heart of the Matter. Luister en geniet. samen met eh, Glenn Frey en Joe Walsh, de belangrijkste persoon eh, in de Eagles. En alle drie de heren zijn later op de solo toegegaan. gegaan. En dit was een uh, hele mooie solo werkje van Don Henley. Afkomstig van die schitterende cd The End of the Innocence. Mocht je hem niet in je bezit hebben, ik raad je hem aan te kopen. Het is werkelijk een kunststukje om zo aan de muur te hangen. Er is een museum, daar missen ze zeven kunststukjes, dus daar kan dit eh, zeker bij. Eh, Big Country, uh, daar hebben we het over Keltische rockmuziek uit 1983. Eh, stond onder leiding van Stuart Adamson. En hoe die aan zijn is gekomen heb ik al talloze malen verteld. En Keltische rockmuziek, dat herkent zich door het speciale gitaarspel. Hoe dat in elkaar steekt, dat vertel ik een andere keer. Want het is nogal een technisch verhaal en ik weet niet of een gemiddelde luisteraar daar geïnteresseerd in is. Dat is meer voor de mensen die zelf gitaar spelen. Maar het heeft in ieder geval te maken met een meerstemmige gitaar. En daar is de Keltische rock op gebaseerd. En daar heeft het ook zijn naam door gekregen. Uh, belangrijk, eh, ja, eh, voor de, eh, eh, voorbeeld van die muzieksoort was Big Country dus onder leiding van Stuart Adamson. En dit nogmaals uit 1983 afkomstig van volgens mij hun tweede LP. Maar goed, ga dat maar even opzoeken op internet en dan kom je er vanzelf achter. Het is in ieder geval een, eh, nummer wat in Nederland eh, de top 10 heeft gehaald. Hier is eh, Chance, Big Country. En dan hebben we nog zo'n groot kwartier te gaan. Ja, schiet vol op. Kom maar jongens, laat die gitaar horen. een van mijn favoriete muzikale stromingen. En zo hoor je ze allemaal langskomen bij Radio 501. En ook bij Sunday on Monday doen wij een eh, duitje in het eh, zakje. Je hoort de Big Country Chance uit 1983. nogmaals, het heeft met die meerstemmige gitaren te maken dit geluid een beetje. En als we eh, dat hadden, dan eh, viel het onder de noemer Keltische rock. En Keltische rockmuziek eh, wordt tegenwoordig niet meer gemaakt. Dat in tegenstelling tot punk, wat ze zeggen. En zoals je gewend bent, zijn we dit toe, rond dit tijdstip al een tijdje bezig. Of al een tijdje, al een kwartiertje bezig met wat rustigere muziek. Ditmaal gaan we terug naar, ik had het al eerder genoemd dat hij een van mijn favoriete artiesten was, Carrie Burger de frontman van Procol Harum. Hij heeft het nummer Why the Shade of Pale eh, geschreven en werd daarbij beïnvloed door Johan Sebastian Bach. Eh, hij heeft ook werk gemaakt. Eh, Lead Me to the Water was een prachtige LP eind jaren 80. En het vreemde daarvan alleen was dat de single al in 1982 werd uitgebracht en de LP in 1987. Bijzonder vreemd, maar goed, ik heb hem laten importeren ook die single, dus ik weet niet of de LP in Engeland al uit was. Home Loving. Don't you worry if you find me blue. There's not a single thing that you can do. I'm just thinking of the days I had with mom. Don't you worry about the goodnight kiss. I won't remember all the nights you missed. I couldn't go back through it all as we've been apart. I can forgive if you forget. said about how much you're trying. So I'll admit my love for someone else now. yes, I'm on laatste plaat van Phil Collins, On oh My Way. Eh, klinkt heerlijk op dit tijdstip op de zondagavond bij Sunday on Monday. En al die muziek die draaien we speciaal voor jou. En mocht in het leven niet alles eh, goud zijn wat blinkt, of eh, gaan de dingen niet zoals je eigenlijk vindt dat ze zouden moeten gaan, dan heb ik voor jou dit nummer van Lange Frans en Telau. En ik meen het oprecht uit de grond van mijn hart. Wat hun zingen, dat wil ik tot je zeggen. Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, s ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt: Zing een liedje voor me, Frans. Zing een liedje voor me, Frans. Ook al is het in het Frans. Zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij. Dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me. Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij dan. Ver van de avonturen uit de brochure. Geen vragen stellen, Jeffrey, gewoon vuren strijdend in een strijd die niet te zijn was. Nu loopt hij hier op straat en is hij bang dat hij op mijne stapt. Van de koningin kreeg hij een lintje voor zijn moed. Maar elke nacht als hij droomt, ziet hij kindjes in het bloed. Gedood door de kogels van zijn kant. Ik keek hem in zijn ogen en ik voelde zijn pijn, man. Neem er een van mij dan en drink voor ze. Hij zei proost Frans, maar zing voor me. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me. Anna, een veelbelovende jonge meid. Een vlotte meid, zat op school en was voorbereid. Wilde studeren, had de wereld graag doorgereisd. Maar nu zegt de dokter dat ze een jongen krijgt. De buik groeit, maar het gevoel is nooit zonder spijt. Als ze kiest voor zichzelf, is ze er wonder kwijt. Hij kon de druk niet aan, liet er in de uppie staan. Gaf haar geen duppie en hij vertrok naar ver vandaan. En nu is zij alleen, de moeder helpt wel mee. Maar die is ook gestrest en zit in de AOW. En toch zit Anna hier, de zoontje aan haar hand. Ze zijn gelukkig samen, ze zegt zingen Frans. Zing een liedje voor me Frans, zing een liedje voor me Frans. Ook al is het in het Frans, zing een liedje voor me. Het leven gaat zo snel voorbij, dus zing en ik vergeet de tijd. Je muziek die maakt me vrij zing een liedje voor En zingen doen we in dit programma niet aan, maar draaien we, doen we het wel. Zing een liedje voor me, Frans. Lange Frans en Telau, speciaal voor jou. En hiermee komt een einde aan deze aflevering van Sunday on Monday. Vanavond weer gemaakt door Rogier van Diesveld en ondergetekende Mark Schrander. Wij wensen je een hele fijne week. Voor alle gezonde mensen kop op, voor alle zieke mensen van harte beterschap. En zoals iedere week gaan wij eruit met de Beach Boys van die prachtige LP Pet Sounds. Tot volgende week en nogmaals, maken wat van komende week.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 Believe me, the world could show nothing to me. So what good would living do me? God only knows what I'd be without you.